Annette Schut met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt zeven pallets met hulpgoederen boven Gaza te hebben gedropt. Met behulp van parachutes werden de boksen met daarin meel, suiker en conserven losgelaten. Al Jazeera zegt foto's te hebben ontvangen van de droppings. Volgens de televisiezender zijn daarbij ook elf mensen gewond geraakt. Een van de pallets werd bovenop een tentenkamp voor ontheemden gedropt in het noorden van de Gazastrook. strook Hulporganisaties zijn uiterst kritisch. Ze noemen het een druppel op een gloeiende plaat. De politie heeft ingegrepen bij een illegale carmeeting in Limburg. Volgens de politie veroorzaakten de bezoekers voor overlast... door het afsteken van vuurwerk, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag. De carmeeting met zo'n 600 auto's was op een bedrijventerrein in Itterveld. Maar toen de politie besloot in te grijpen... gingen de organisatoren op zoek naar een andere locatie. In de buurt van Venlo werd opnieuw een stokje gestoken voor het evenement. Niemand werd aangehouden. Wel werden een paar bekeuringen uitgedeeld. In Rotterdam zijn bij het jaarlijkse zomercarnaval ruim 35 mensen aangehouden. Bezoekers werden preventief gefouilleerd. Daarbij werden onder meer messen en vuurwapens in beslag genomen. Ook werden mensen aangehouden voor openbaar dronkenschap. Volgens de politie was het nog lang druk in de stad na de carnavalsoptocht. Volgens de politie is het evenement verder zonder grote incidenten verlopen. In Turkije is vrijdag een recordtemperatuur van 50,5 graden gemeten. Volgens het Turkse ministerie was dat in het zuidoosten van het land. Het vorige record was twee jaar oud. Toen werd het in augustus 49,5 graden. Het weer, er trekken vannacht wat buien over het land.